9 uur. Door Negens met het NOS-journaal. Kinderdagverblijven willen meer geld om ook moeilijke peuters binnenboord te houden. Het AD deed onderzoek naar 120 locaties. Volgens de krant heeft een kwart tot ruim een derde van de kinderen extra zorg nodig. De meeste daarvan hebben een taalachterstand. Klein deel heeft gedragsproblemen. En er zitten kinderen in de reguliere dagopvang met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ouderorganisatie Boink vindt het erg kwalijk dat kinderdagverblijven geen speciale zorg kunnen bieden, terwijl die wel nodig is. De 25-jarige zoon van het gezin dat ondergedoken leefde in het Drentse Ruinerwold... werd mogelijk niet tegen zijn zin vastgehouden op de boerderij. De Telegraaf vond berichten op Facebook en LinkedIn... waaruit zou blijken dat hij dit jaar en in 2015 in de Canadese stad Toronto was. De vermoedelijke vader van het gezin zit vast op verdenking van vrijheidsberoving, mishandeling en witwassen. De 25-jarige zoon vroeg vorige week in een dorpscafé om hulp, waarna de zaak aan het licht kwam. Noord-Ierland gaat het homohuwelijk en abortus toestaan. Het parlement in Belfast had tot middernacht de tijd om veranderingen aan te brengen in de wetgeving, maar er was geen meerderheid. Waarschijnlijk wordt het homohuwelijk in Noord-Ierland in februari legaal, abortus een maand later. De Japanse keizer Naruhito heeft officieel de troon aanvaard. en De belofte afgelegd dat hij zijn plicht als symbool van de staat zal vervullen. De eeuwenoude religieuze ceremonie was in het keizerlijke paleis in Tokio. Later vandaag volgt de plechtigheid voor meer dan 2000 gasten... onder wie ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De 59-jarige Naruhito volgt zijn vader op, keizer Akihito. Die deed eind april na 30 jaar afstand van de troon. Het was voor het eerst sinds 1817 dat een Japanse keizer aftrad. Het weer op veel plaatsen bewolkt. In de loop van de dag wat zon.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 Het verkeer wordt omgeleid via de A10 Noord. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Utrecht 4 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. En op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd.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 Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht. En eh, voor meer informatie kan je altijd even kijken op nachtvandenacht.nl. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Ger Loogman. Goedemorgen, goedemorgen. ZFM. Vijf over negen. We lopen alweer naar tien uur. En daarna, na tien is het weer eh, non-stop. Maar wel met lekkere muziek hoor. Dus hou hem gewoon op eh, ZFM, dan komt dat helemaal goed. zo'n deuntje. Een beetje een, een eh, eh, vrolijk, niks en handdeuntjes hand deuntje, zo. Wist je dat de aansteker werd uitgevonden voordat er de lucifer bestond? Nou, dat zijn toch wel leuke dingen om te weten. hè? Dat leer je allemaal hier. Hier is Pink. Oh, you make it sound so pretty, even when it's not. didn't choose, but it's the only one we've got. And sometimes I get so tired of getting tied up in my thoughts. You're the only one that ever makes it stop. God, it hurts to be human. face the music. God, it hurts to be human, but I got you, you, you, you, and, and you got me, me, me, me too. Like we're buckled in, preparing for the crash. Like we're walking down a road of broken glass now if we defeat all odds and it was us against the world You can count on me, you know I'd have your back God, it hurts to be human Without you, I'd be losing Yeah, someday, we'll face the music God, it hurts human, but I've got way If you could spend a day in my shoes Your mind would change If you knew what I've gone through is pijnlijk om humaan te zijn. Eh, althans, volgens Pink. Amerikaanse zangeres en actrice. Doet het goed hoor. Komt uit Amerika. En ze heet eigenlijk Alicia Beth Moore. Hier zijn de Bee Gees. Morris Gibb, alias The Bee Gees. En de soundtrack van de film Saturday Night Fever... More Than a Woman. Ja, dat waren mooie liedjes. En dat zijn ze nog steeds. ZFM, goedemorgen. Gerloogman. Bij ZFM in de morgen. En natuurlijk, Eagles mogen niet ontbreken. Here's Heartache Tonight. Somebody's gonna hurt someone Before the night is through Somebody's gonna come undone There's nothing we can do all night. 9 bij ZFM. Samen met de Eagles uit Amerika en de Heartache Tonight. Wat een goede plaat, wat een goede plaat. Ja, ja. Denk daar niet licht over. Morgen is het Open Jutters, eh, ochtend. En het begint om 9 uur tot half 12. Juttersgeluk. Is gratis en je kan je melden bij de passage nummer 20. Dit allemaal in het kader van de Oktober Wildmaand. Leuke. Zo. Er gebeuren bijzonder leuke dingen in Zandvoort. Hier is Wax. Right between the eyes. Oh ja, oh ja. Eh, de mooiste en leukste muziek hier. Bij ZFM dans even mee. ik jou eens wat vertellen. En weet je wie dit zijn? Dit is Wax. En waar bestaat Wax uit? Graham Goldman uit NCC en Andrew Gold. Ja, die hebben samengewerkt. En daar kwamen deze pareltjes uh, muzikaal gezien uit. Baby, turn around, let me give you innovation, yeah, cause I do it so think about it. Normani heet ze. Abnormani. Dat is de broer. En motivation. En wil je ook nog meekijken in de studio?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 Luton. Er zit ook een, uh, een uh, vliegveld, Luton. De meest zagrijnige mensen van Engeland. Terwijl die Engelsen altijd zo vrolijk zijn. Maar Luton word je vanzelf wel zagrijnig hoor. Paul Young. Living... Hoe heet het ook weer? Eh, Love of the Common People. Uiteraard, uiteraard Love of the Common People. Nummer 1 hit geweest in Nederland. 1984, weet je het nog? <laughs> de ZFM, dames en heren. Het station van Zandvoort. Ik heb mijn fluit meegenomen. Hoe het klinken? Lekker, hè? Ja, ik denk ik eh, pak er een fluitje bij geluidje van een cent. Nou, dat is maar gewoon weer wat uh, normaals gaan doen. Goed zo. Hier is de Atlantic Star. Always. Bij ZFM. Cultuur, evenementen. Gemeente, nieuws, politiek, sport, welzijn, weer en verkeer. Op jouw radio. negen, eh, half tien. Step out into dawn, van Avicii. Nou, daar is hij zelf ook nu. Als hij een beetje eh, netjes heeft geleefd. Wel sneu hoor. Weer zo beroemd. Kijk het allemaal niet aan. Dit was Heaven van Avicii. Goedemorgen. Vijf over half tien. Alweer zes over half tien. Ja, tijd vliegt. Als je lol hebt. En wat hebben we hier? En weer een vrolijk deuntje. Even wat bizar nieuws. Uh... Sue was 44 en die is zwanger van haar 22e kind. Nou, dat is eh, <laughs> toch wel opmerkelijk.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 Late night. een beetje vrolijke muziek. Teeth. Five Seconds of Summer. Nou, die hebben we al gehad. Alhoewel, donderdag wordt het weer erg warm. Hè? Donderdag krijgen we weer een eh, soort van eh, extra vrolijkheid. Wordt 20 graden in het zuiden. En dan zal het hier een graad 16, 17 worden. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Goedemorgen. ZFM. En wie hebben we hier? Eén van mijn favorieten. Paul zelf, 77 jaar inmiddels. Staat nog steeds op het podium. Zingt nog steeds de sterren van de hemel. En als je de kans krijgt, moet je er een keer heen gaan echt bijzonder. Echt bijzonder. Hier is de band on the run. eigenlijk van Wings. Maar ja, kniezoor. Kniezoor die daarop let. ZFM 24 uur per dag. Jouw geluid op de radio. Stuck inside these four walls. Sent inside forever. couplet. <laughs> Paul McCartney en Wings en de band on the run. De beste muziek hier bij ZFM. En ik heb er nog één voor je. Dus op verzoek van Louis. Louis, hier komt hij. Mia, and my monkey. Robbie Williams. Ja. Ja, zo zijn we ook nog. Als je een verzoekje wil, dan krijg je cars and rollerblades. Smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. And when we hit the strip with all the Wedding chapels and the neon signs. She said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take two grand of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car nicer than we've got. elevator. I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. You went to sleep in the B-day. When he awoke, he ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services, and ordered some okey doke. Twenty minutes later, there came a knock at the door And walked this big badass baboon into my bedroom with three monkey horns Op verzoek van Louis. Mia Ma Monkey was dat en uh, was een leuke plaat van Robbie Williams. Even weer terug naar eh, het reguliere werk. Hier op ZFM. Tina Turner. I don't wanna lose you. vol. <laughs> fans. Fans van de show. Hoor je, hoor je, hoor je? De ZFM. 24 uur per dag. Het geluid van Zandvoort.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 5 voor 10 inmiddels bij ZFM. Hierna krijgen we een fijn gedeelte met, eh, nou, eh, met eh, non-stop muziek hier bij ZFM. En morgenochtend om deze tijd zit Walter Sands weer. Dus geniet daar ook van. En blijf luisteren.